Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. dag begint in Camp David een bijeenkomst van de acht grootste industrielanden. De G8-top is de eerste grote bijeenkomst waar de nieuwe Franse president François Hollande aanschuift. Het is ook het G8-debuut van de Italiaanse minister-president Mario Monti en van de Japanse premier Yoshihiko Noda. De Russische president Poetin komt niet. Hij laat zich vertegenwoordiger door voormalig president en huidig premier Medvedev. De Amerikanen hebben Europa opgeroepen vastberadener op te treden in de eurocrisis de Regeringswoordvoerder Carney zei dat er verdere stappen door Europa moeten worden ondernomen. Europa moet zich inzetten voor meer groei en meer banen, zei hij. President Obama heeft de afgelopen tijd stimuleringsmaatregelen genomen, zoals een tijdelijke verlaging van de loonbelasting. Directeur Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds noemt het extreem belangrijk dat Nederland volgend jaar het begrotingstekort terugbrengt tot onder de 3 procent. In Nieuwsuur zei ze dat hoge tekorten in combinatie met weinig tot geen groei niet vol te houden zijn. Nederland is op dat vlak altijd heel stabiel geweest, zei ze. Lagarde zei in het interview ook dat de Griekse crisis tijd gaat kosten. Ze zei niet te hopen dat Griekenland uit de euro treedt, maar ze zei dat het land zich dan moet houden aan het akkoord met de eurolanden. Veel Grieken verzetten zich tegen de ingrijpende bezuinigingen in dat akkoord. Kinderen die het busongeluk van 13 maart in een tunnel in Zwitserland hebben overleefd, hebben een bedankbrief gestuurd aan de hulpverleners. De kinderen en ouders van de Sint-Lambertus school in het Belgische Heverlee stuurden de brief naar de hulpdiensten en ziekenhuizen in Zwitserland en naar het ziekenhuis in Leuven. Bij het busongeluk in Zwitserland kwamen 28 mensen om, onder wie zes Nederlandse schoolkinderen.